Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden inwoners in Californië hebben hun huis moeten verlaten. Op een dik uur rijden van Los Angeles ontstonden vrijdag bosbranden... en daarom hebben bijna 8000 mensen hun huis al moeten verlaten. Deze inwoner is blij dat zijn huis dankzij de brandweer nog al vrij staat. Ik can't thank Cal Fire and the firefighters enough that they came through here... and laced my house with red fire retardant and saved my house... Volgens de brandweer is de brand nog altijd niet onder controle... en staat er inmiddels al ruim 15.000 hectare bos in brand. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Sommige inwoners zeggen dat ze iemand hebben zien lopen... waarvan ze denken dat hij de boel heeft aangestoken. Maar dat wordt allemaal nog onderzocht. Over een minuut of tien mag Max Verstappen weer aan de bak. Hij start bij de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf plek 3... achter regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Het reisadvies voor Sint Maarten staat op oranje. Dat betekent alleen voor noodzakelijke reizen die kant op. Wie toch naar het eiland wil, moet vooraf een gezondheidsverklaring invullen en een negatieve coronatest laten zien. Voor de eilanden Saba en Sint Eustatius stond het advies al op oranje. Voor Aruba, Bonaire en Curaçao geldt nog wel een geel reisadvies. En vanaf aankomende woensdag moeten mensen op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam een mondkapje op. En dus is het dit weekend de laatste mondkapjesloze markt in Rotterdam. De verkopers snappen wel waarom de burgemeester strenger ingrijpt. Ze hebben er echt maling aan. Dus ja, er moet wat gebeuren. Ze lopen wel met mondkapjes om, maar ze hangen over elkaar heen. Ze zoenen elkaar en nou ja, kijk maar. Dat is niet goed. En dus is het even aanpassen. Maar de verkopers hebben er alles voor over om open te blijven. Als dit uit de hand loopt, ja, dan worden de matten weer afgelast. Dat, dat we niet hebben natuurlijk. Zit dit de reden is dat de marten open mag blijven, dan gaan we hem opzetten. Is toch goed? Het weer nog, het is hier en daar bewolkt. Het is 19 graden in het noorden en 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag...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 vind je op anwb.nl slash vakantievraag. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Like no one really wants to find a genuine connect Before they even look at you, they move on to the next And I know Then they say, don't you worry, I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the bitch you spun No, I don't want to listen to the bitch you spun Walk into a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation, but I can't seem to relate yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so f***ing cool. You're just way too f***ing cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you listen to the bitch you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake.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 And I never forget a face. If I'm my own, I have my days. And let's face the fact here, it's you who's got it all. You know that favors the brave. let me get paid while I make you breakfast.